4 Jelle Visser met het NOS-journaal. In Amerika is Brad Kavanaugh, kandidaatrechter voor het Hoge Rechtshof... opnieuw beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 53-jarige jurist wordt nu door twee vrouwen beschuldigd. Een voormalige medestudent van de rechter zegt in de New Yorker... dat Kavanaugh in de jaren 80 zijn geslachtsdeel in haar gezicht had geduwd. Dat zou zijn gebeurd tijdens een feestje in een studentenhuis... bij de prestigieuze Yale Universiteit. Kavanaugh ontkent. Hij wordt daarbij gesteund door het Witte Huis. De ebola-uitbraak in het oosten van Congo... heeft inmiddels aan 100 mensen het leven gekost. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. De ziekte heerst vooral in het grensgebied met Oeganda en Rwanda. Sinds de uitbraak begin augustus zijn bijna 12.000 mensen gevaccineerd. De autoriteiten hebben de ebola-uitbraak nog niet onder controle probleem is dat het gaat om een onrustig gebied... waar veel mensen op de vlucht slaan voor etnisch geweld. Panama heeft de registratie van het schip Aquarius ingetrokken. Hulporganisaties gebruiken de Aquarius om vluchtelingen te redden op de Middellandse Zee. Het schip ligt nu voor de kust van Libië, maar zodra het aanmeert in een haven mag het niet vertrekken. Eerst moet het onder een nieuwe vlag gaan varen. En dat betekent dat de reddingsoperaties stil liggen. Hulporganisaties zijn geschokt. Ze verdenken de Italiaanse regering ervan Panama onder druk te hebben gezet om de registratie in te trekken. Tiger Woods heeft voor het eerst in vijf jaar weer een golftoernooi gewonnen. De voormalige nummer 1 van de wereld schreef in Atlanta het Tour Championship op zijn naam. Het is zijn 80 titel. De 42-jarige Woods deed voor het eerst sinds 2013 weer mee aan het toernooi voor de beste 30 golfers van het seizoen. Woods worstelde jaren met rugproblemen en privéperikelen. En dan het weer. Aan de kust een bui met kans op onweer en zware windstoten. Vandaag schijnt de zon met af en toe een bui. Het wordt 15 graden. De rest van de week wordt het mooi herfstweer met veel zon en oplopende temperaturen.